vir da gebracht. Zij verplegen daar de leiders die gewond zijn aangebracht. Hey. want hij had zo trouw gestreden voor zijn dier, maar vaderland achter gdy żyję. weken. Hij stierf voor zijn land en eer. In de kamer aangekomen, werd zij het witte doodskleed voor hem en mij in graf en in tranen valt zij neder, wel voor hem en mij in graf op het kerkhof ligt begraven. voor Gods troon. En nu streef.